Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voetbalclub Al Hilal heeft het contract met Neymar ontbonden. De Braziliaanse aanvaller en de Saoedische club gaan in goed overleg uit elkaar, zegt Al Hilal. Neymar werd in 2023 overgenomen van Paris Saint-Germain voor 90 miljoen euro... maar kwam in het Midden-Oosten nauwelijks aan spelen toe door verschillende blessures. Zijn contract liep nog tot juni. Braziliaanse media melden dat hij terug zou willen keren bij Santos, de club waar hij doorbrak. De Deense regering trekt de komende jaren bijna 2 miljard euro uit... om de militaire aanwezigheid in Groenland te versterken. Met het geld worden onder meer extra oorlogsschepen gebouwd. Het eiland onder de Deense kroon heeft de belangstelling van de Amerikaanse president Trump. Die wil het overnemen. Het aantal daklozen in Nederland is opnieuw gestegen. Begin vorig jaar waren dat er zo'n 33.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De jaren daarvoor waren dat er nog enkele duizenden minder. Het CBS stelt ook mensen mee die in een auto of bij familie op de bank slapen. Tussen 2018 en 2022 daalde het aantal daklozen juist. Het is onduidelijk wat de toename van nu veroorzaakt. De douane heeft 428 kilo cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. De drugs zaten in een lading fruit die onderweg was van Peru naar Duitsland. Volgens het Openbaar Ministerie was de cocaïne bijna 11 miljoen euro waard. De drugs zijn vernietigd. Bij een bedrijf in het Overijsselse Hasselt is een grote brand geweest. Het bedrijf maakt houten pallets. Volgens RTV Oost ontstond het vuur in een metershoge berg houtsnippers. Mensen die in de buurt wonen konden volgens de brandweer vannacht nog last hebben van rook die vrijkomt bij het nablussen. Het weer, de dag begint met veel bewolking. Later vanochtend kan in het noordoosten de zon even schijnen. Vanuit het zuidwesten komen er buien aan, vooral vanmiddag en vanavond.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 Tussen 2018 en 2022 daalde het aantal daklozen juist. De douane heeft 428 kilo cocaïne onderschept in de haven van Vlissingen. De drugs zaten in een lading fruit die onderweg was van Peru naar Duitsland en zijn vernietigd. De Braziliaanse voetballer Neymar vertrekt bij Al Hilal. De Saoedische club meldt dat de partijen in goed overleg uit elkaar gaan. Neymar stond sinds 2023 onder contract in Riyadh... maar kwam door blessures maar zeven keer in actie. Het weer vanochtend in het noordoosten wat zon, later vanuit het zuidwesten buien...